Renske van der Zallen met het NOS Journaal. De drukte in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens het kabinet een noodsituatie. Het kabinet doet daarom een dringende oproep aan elke provincie... om dit weekend 100 slaapplekken voor asielzoekers te vinden. Dat zou betekenen dat er in totaal 1200 extra slaapplekken bijkomen... In Ter Apel zaten begin deze week 750 asielzoekers... terwijl er maar plek is voor 275 mensen. Het lukte opvangorganisatie COA niet om het teveel aan mensen op andere locaties onder te brengen. Het kabinet ligt opnieuw onder vuur vanwege de afwikkeling van de toeslagenaffaire. NRC heeft uitgezocht dat het kabinet volgende week wil beslissen over nieuwe regelingen voor gedupeerden. Maar de Raad van State, die de huidige kabinetsaanpak bekeek, vreest dat dezelfde fouten opnieuw gemaakt zullen worden. Volgens de Raad heeft het kabinet al te vaak loze beloftes gedaan en is de hersteloperatie te complex geworden. Daarom heeft het kabinet vandaag nog snel een gewijzigd voorstel voor compensatie ingediend bij de Raad van State en om een spoedadvies gevraagd. De Britse politie heeft een man opgepakt die zou hebben geholpen met de voorbereidingen van de aanslag in Manchester in 2017. Toen blies een zelfmoordenaar zich op aan het einde van een concert van Ariana Grande en kwamen 22 mensen om het leven. De verdachte is 24 jaar en werd aangehouden toen hij was geland op het vliegveld van Manchester. En Oranje Vrouwen hebben een monsterzege geboekt op Cyprus. In de WK-kwalificatiewedstrijd walste Nederland met 8-0 over de Cyprioten. Topscorer was Jill Roorts met drie doelpunten. Oranje heeft de eerste positie in de WK-kwalificatie overgenomen van Tsjechië. In de eredivisie speelden Willem II en Fortuna Sittard gelijk. Het werd 1-1. De Tilburgers zijn voorlopig derde met 18 punten. Het weer, het laatste buien verlaten het land via het zuiden.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 je Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen Je wil naar boven, yeah Doe nou pero no imaginas que me encanta verte. Como mis besos te cambian el clima y te quedas encima de mí como siempre así. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. Ik gooi wat olie op je vuur en ik loop weg. Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven. Laten we proosten, yeah. Doe nou niet alsof we niet nog steeds een kus in mijn nek Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in bed Como me gusta mi así Como te gusta a ti así Yo solo tengo ojos para ti Y tus ojitos son para mí Como me gusta mi así Como te gusta a ti así Yo solo tengo ojos para ti Y tus ojitos son para mí Je draagt me nog steeds, een kus in mijn nek Doe nou net alsof we niet weten dat onze ruzie eindigt in